Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De bergingswerkzaamheden in Stavoren gaan nog zeker twee tot drie dagen duren. De locomotief zal als eerste worden geborgen, daarna worden de wagons weggetakeld. Zondagavond schoot een onderhoudstrein door het stootblok op het kopstation van Stavoren... en ploegde zich een weg door een watersportartikelenzaak. Twee inzittenden van de trein raakten lichtgewond, voor de rest is er alleen grote materiële schade. Het Pentagon heeft de jacht geopend op degene die geheime Amerikaanse defensiestukken heeft gelekt aan de website Wikileaks. Op de site staan meer dan 90.000 documenten over de oorlog in Afghanistan. Het Witte Huis heeft gezegd dat het uitlekken van de gegevens gevaarlijk kan zijn voor Amerikaanse militairen. In Amsterdam-Noord zijn 32 woningen ontruimd tegenover de flat waar zondagavond een gasexplosie was. Binnen is meetapparatuur geplaatst om te zien of er asbest ligt. Bij de explosie vlogen brokstukken met asbest in het rond. Gisteravond laat ging de politie de huizen langs en riep de bewoners op te vertrekken. Als er bij hen thuis geen asbest wordt gevonden, mogen ze vandaag terug naar huis. De Britse premier Cameron gaat zich ervoor inzetten dat Turkije lid wordt van de Europese Unie. Dat zal hij later vandaag beloven tijdens zijn bezoek aan Turkije. Hij staat ermee lijnrecht tegenover de Franse premier Sarkozy. Die vindt dat Turkije hoogstens een bevoorrechte partner kan worden. Je kunt niet zeggen dat Turkije wel het kamp moet verdedigen, maar niet in de tent mag komen zitten, vindt Cameron. In de Bon Futuro-gevangenis op Curaçao is de noodtoestand afgekondigd. Iedereen die binnenkomt wordt streng gecontroleerd. Op die manier wil de Antilliaanse minister van Justitie een eind maken aan de handel in drugs en mobiele telefoons in de gevangenis. De noodtoestand in de Bon Futuro-gevangenis geldt zeker een half jaar. Het weer, eerst zon, in de loop van de middag vanuit het westen steeds meer bewolking en later regen. door 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.